De burgemeester zegt dat hij signalen heeft gekregen over gerommel met volmachten. Vooral in de Turkse gemeenschap zouden stemmen worden geronseld. Onder meer in Venlo en morgen vanwege een gemeentelijke herindeling raadsverkiezingen. De voorzitters van de stembureaus hebben opdracht gekregen attent te zijn op stemmers die zich melden met meer dan twee volmachten. De afwikkeling van het faillissement van DSB-bank gaat vijf tot tien jaar duren. Dat zeggen de curatoren in hun eerste verslag over de toestand bij de failliete bank. Ze inventariseren de boedel en doen onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Volgens de curatoren konden het Dirk Scheringa Museum en de sporttak van DSB alleen bestaan door de winsten van de bank en zijn ze daarom failliet. Ook zeggen de curatoren dat de klachten van gedupeerden alleen op individuele basis kunnen worden behandeld, dus niet collectief door een stichting. De Nationale Recherche heeft opnieuw een dierenrechtenactiviste opgepakt. Die wordt verdacht van het vrijlaten van Nertsen. Het is een Duitse vrouw van 22. De recherche denkt dat ze betrokken was bij het vernielen van hokken... en het vrijlaten van Nertsen op een fokkerij in Gelderland eind vorige maand. Bij de actie waren nog meer activisten betrokken. Een vrouw van 33 zit nog steeds in voorlopige hechtenis. De politie heeft op twaalf plaatsen in Brabant, Zuid-Holland en België huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het grote onderzoek van de financiële recherche loopt al maanden. Vijf mensen zijn aangehouden voor verboden wapenbezit. In huizen en kantoren is veel administratie meegenomen. Bovendien vond de politie grote hoeveelheden geld. Op een huis en twee bedrijfspanden in Steenbergen is beslag gelegd. Daarbij nam de politie ook enkele kostbare auto's in beslag.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 Ehm, ja, het weer zit niet heel erg mee. Um, goedemorgen, mijn naam is David Habig. Eh, ik zal vandaag de jazz-uitzending doen op eh, radio ZFM, ZFM Jazz. Ehm, het is alweer 15 november. Ja, zoals ik al zei, het weer dat gaat niet heel erg mee zitten. Het blijft de hele dag een beetje regenen. En het zal het zal tussen de 8 en de 11 graden eh, aan, aan zitten. Uh, eh, wij gaan snel verder met uh, Amos Lee met Colors. Yesterday I got Lost in the circus, feeling like such a mess. And now I'm down, I'm just hanging on. je weer aan. Hij, komt er weer aan. Het is 15 november vandaag. Om 12 uur bij de, bij de rotonde. Bij het, ik neem aan dat ze de rotonde bij het casino bedoelen. Um, om 12 uur 45 zal de burgemeester eh, Sinterklaas ontvangen eh, op het gemeentehuis. Dus eh, nou, het feest kan weer beginnen. Zijn knecht staat te lachen. to travel light, not more than would fit it in a paper bag.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 En het is best wel lastig om daar een goede, een goede plek voor te vinden. Eh, om die nieuwe, nieuwe jazzartiesten echt eh, te vinden. Eh, ik heb dus eigenlijk, eigenlijk ben ik gewoon gaan kijken op de website van ehm, ehm, Blue Note. En daar stond zij. Dus aan, de, aan de hand daarvan heb ik eigenlijk haar gevonden. En ze maakt best wel leuke muziek. Ik zal ze direct nog meer laten horen. every time makes me feel like I'm 10 Lisa Lois. Ik weet niet of die naam u iets zegt. Maar eh, het is Lisa. Lisa van Idols of X-Factor, een van de twee. Nou, ze gaat de goede kant op met deze, met deze dame. Well, it's raining and it's pouring, and my old man, well, he is snoring. Red away. Priscilla Ann dus. Geboren in 1984. zo'n jonge, jonge dame. Ehm, ze is onder andere bekend eh, geworden eh, dankzij eh, nou, twee optredens in de episode Grey's Anatomy. Twee episodes of Grey's Anatomy heeft ze er nummers mogen ten gehoren brengen. in Ghost Whisperer, de film Disturbia. En Night Rider onder andere. Dus ja, ze heeft in heel veel eh, van die eh, Amerikaanse series gespeeld. En eh, nou, ze is in 2003 is ze eigenlijk doorgebroken daarmee. We gaan snel verder.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 Mijn vader vroeg me van de week of ik hem kende. Nou, en of. Ehm, daarvoor natuurlijk net King Cole met Unforget Unforgettable. Die heeft eigenlijk geen eh, introductie en zo nodig. Ehm, we gaan verder met Raoul Midon met Waiting All My Life. Whenever I near to you I don't know quite what to do My body starts shaking I'm not faking. If you would turn your eyes to me, it would be so clear to see that I'm not mistaken. And I'm hoping that you'll see what we'll say upon that special day. With our hearts is more than words can say. You'll be in these arms of mine eternally. And I have waited all my life for you, but I didn't know. The way you look at me, or oh, your personality, it's deeper than these things. And it's been going on so long. You give your love so naturally. You go to my heart, you see. You're all I'm dreaming. Baby, we were meant to be, and what we'll say upon that special day. With our hearts is more than words can say. Now you're in these arms of mine eternally, yeah. And I have waited all my life for you, but I didn't know. rainbows in the sky. I'll get along without the joy that would surely fill my heart. When I can look into your eyes, without love I can't survive. I snel verder met een andere eh, Blue Note artiest. Eh, onze eigen Blue Note artist, Of een van ons eigenlijk. Eh, Sabrina Stark. Ze heeft weer een nieuwe hit. A Woman's Gotta Try. Since the first day we walked the earth, it's time to read the final woman's worth where there's love. Mm-hmm. <laughs> En dan lopen we weer tegen het einde van het uur aan. Van het eerste uur. Ehm, u luisterde zojuist naar Eric Trevas met Noveer. En eh, nu gaan we verder met het laatste nummer van dit uur. Uh, onze andere Blue Note artiest. Uh, Treintje Oosterhuis. What the World Needs.